uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bill Cosby is vrijgelaten uit de gevangenis. De acteur werd in 2018 veroordeeld voor het drogeren en seksueel misbruiken van een vrouw. Maar volgens de hoogste rechter van Pennsylvania zijn er fouten gemaakt in de zaak... en daarom is Cosby nu vrijgelaten. Inmiddels is hij ook al thuis aangekomen, ziet deze verslaggever van CNN. He has just arrived back at his outside of Philadelphia at his home uh, in Pennsylvania... and you can sort of see him walking in, it looks like with some help uh, from someone. His belongings are being gathered. And Bill Cosby is a free man. De afgelopen jaren hebben tientallen vrouwen hem beschuldigd van seksueel misbruik. Zes militairen zijn geschorst omdat ze in een WhatsApp-groep racistische afbeeldingen gedeeld zouden hebben. De mariniers waren op oefening in Denemarken, maar zijn inmiddels teruggestuurd naar Nederland. Het Openbaar Ministerie gaat de zaak onderzoeken. Voorlopig komt de anticonceptiepil niet terug in het basispakket. Dat heeft minister Van Ark in de Tweede Kamer gezegd. Ze denkt dat het 25 tot 60 miljoen gaat kosten als de pil weer volledig wordt vergoed. En ze vindt dat een nieuw kabinet daarover moet beslissen. En vanavond gaat de tippelzone in Utrecht voor goed dicht. Het is een van de laatste plaatsen waar sekswerkers legaal konden tippelen. De prostituees in Utrecht kunnen nergens anders heen en komen waarschijnlijk in de illegaliteit terecht. Daar zijn deze voormalige sekswerkers bang voor. Want het feit dat je het sluit betekent niet dat de prostitutie stopt. Waar moeten ze nu heen? In bossen? Waar ze op plekken, weet je, waar niemand komt, waar niemand je kan vinden, waar, je, waar ze kunnen doen met je, met je wat ze willen. Het maakt het wel een stuk onveiliger voor die vrouwen die er werken, hè? want er is geen toezicht. De tippelzone moet weg omdat er huizen komen. Alternatieven voor de locatie worden tegengehouden door buurtbewoners. Het weer nog, het is een bewolkte, natte avond. Kouder dan 12 graden wordt het niet. Morgen ook bewolkt, maar later op de middag en morgenavond breekt de zon even door. Het wordt 17 graden. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Doof nu het licht en sluit je ogen. En vergeet de strijd. Jouw leven hier is ongevlogen. Maar je liefde blijft. Maar waar jij gaat zijn zon en maan gelijk de kleinste bloem. Is daar als de hoogste ei. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. nu die laatste droom maar komen en wees niet meer bang. Jouw nacht van vrede is gekomen, na leven lang. En waar jij gaat, daar is geen haat of pijn, het heetste vuur wordt dat als warm Zoals de zon schijnt na de regen, zo zal het zijn. En waar jij gaat, daar is geen haat of pijn, het heetste vuur. Wordt dat als spannend kaart zo klein. Zoals de zon schijnt na de regen, zo zal Als de zon schijnt na de regen, zo zacht. laat azuren vriend bij ons samen gaan. Wat stof is zal tot stof vergaan. En elke storm komt weer tot rust daar. Zo zal het gaan. En waar jij gaat, laat ik mijn hart en ziel met jou meegaan. Jouw taak op aarde weer je was in alle liefde. Zo zou je gaan. Mm -hmm. Zo zou luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. Jones hoor je hier met The Sea of Love. sincere. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gonna Give anything to hear half your breath. I know you still living your life after death. taste. The Sea of Love. maar dit moet jij toch weten. Jij moet weten dat er niemand is die mij zo kan verwarmen. Als je bij me ligt, hier in mijn armen. Die momenten, ik zal ze nooit vergeten zal ik nooit vergeten. Jij moet weten, het is zo anders om hier met jou te leven. Daarom heb ik mijn woord van trouw gegeven. Dat deed ik zonder dat ik daarvan spijt zal krijgen. Jij bent mijn geluk. moet weten dat er niemand is die mij zo kan verwarmen. Als je bij me ligt, hier in mijn armen, die momenten, ik zal ze nooit vergeten. krijgen. Jij you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. I'm kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. Please don't see me ugly, babe Cause I feel I let you down You know, so many ways luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. tot 12. The Sea of Love. can't striking you out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no, that's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, Got all this time in my hands. Might as well cancel out plans. take all my time Go on, make me lose my mind songs hoor je hier met The Sea of Love. One ticket please. Lord mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.